uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. CDA-leider Hoekstra noemt het halen van de stikstofdoelen in 2030 niet heilig. In een interview met het AD zegt hij dat de stikstofuitstoot met 50% omlaag moet... maar dat het op sommige plekken nodig kan zijn om daarvoor wat meer tijd te nemen. Daarmee laat Hoekstra een belangrijke coalitieafspraak los. Natuurherstel moet, zegt hij, maar boeren moeten ook een eerlijke boterham kunnen verdienen. Gewelds- en zedendelinquenten kunnen vaak niet op verlof... omdat ze tegenwoordig eerst door een psycholoog moeten worden beoordeeld, schrijft NRC. Die regel geldt nu voor zoveel delinquenten... dat de instellingspsychologen het werk niet aankunnen... en er lange wachttijden zijn ontstaan. Deskundigen zeggen dat verloven erg belangrijk zijn... voor een succesvolle reïntegratie van delinquenten. De Tweede Kamerleden Pieter Omtzigt en Joost Eertmans zijn gisteravond in Albergen geweest... waar opnieuw werd gedemonstreerd tegen de komst van 200 tot 300 asielzoekers in een voormalig hotel. Het kabinet heeft daartoe besloten buiten de gemeente om. Omtzigt heeft veel vragen bij de gang van zaken, zei hij na afloop. Eertmans riep de betogers op om hun protest vol te houden. Op het strand van Texel is een dode spitssnuitdolfijn aangespoeld. Een vrouwtje van 4 meter lang. Het dier wordt naar de Universiteit Utrecht gebracht voor onderzoek. Mogelijk is het aangespoelde dier een van de drie spitssnuiten... die een maand geleden in de problemen raakten bij Zandvoort. Dolfijnen komen normaal gesproken niet in het ondiepe deel van de Noordzee. In de play-offs voor de Conference League heeft AZ gisteravond in eigen huis met 4-0 gewonnen van Gil Vicente uit Portugal. FC Twente hield in Florence de schade tegen Fiorentina beperkt. Het werd 2-1 voor de Italianen. De returns zijn over een week. Het weer. De dag begint zonnig, al is er eerst nog kans op mist. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, gevolgd door buien met kans op onweer.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 I never been on my own that way. Just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling alone. Where's We van die big views. Mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek, ja we flexen. Het is boef op de trek, denk je dat ik om de shine geef? Hoe is ben gek? Wat haal je in je hoofd? die van mijn hart die zegt genoeg. Ik zie liever altijd away. Allemaal moeder zeggen away, away.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 maar dat het op sommige plekken nodig kan zijn om daarvoor wat meer tijd te nemen. Gewelds- en zedendelinquenten kunnen vaak niet op verlof... omdat ze tegenwoordig eerst door een psycholoog moeten worden beoordeeld, schrijft NRC. De instellingspsychologen kunnen al dat werk niet aan. In de play-offs voor de Conference League heeft AZ gisteravond in eigen huis met 4-0 gewonnen van Gil Vicente uit Portugal. FC Twente verloor in Florence met 2-1 van Fiorentina. Over een week zijn de returns. Het weer. De dag begint zonnig, later meer bewolking gevolgd door buien met kans op onweer. En het wordt 23 tot 26 graden. jij was niet alleen. Je ogen vragen dichterbij te komen. Ik voel dat hier meer in zit en wil niet wachten, want als jij Yeah. vliegen lijkt of iemand is gekropen van de twijfel Oh yeah hey, Zeg mij hoe vaak ik je in mijn ogen aan en loog Nog uit je worden op de Bijbel Oh yeah Het lijkt of iemand is gekroven in jouw lichaam zonder dat Wacht, dus alles dat je zei dat is bedacht Puur om mij te trekken, mij te hebben in je macht als je gelukt is Baby maak me stuk dus Weet je houdt van kwijtgaan Weet dat ik je lust Weet je houdt van buikjes Weet hoeveel het kost dus Zie me naar de zuidruk sana Oh gebruik me Gebruik me Stel dat weten dat je stiekem nog een beetje van ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. It's a pity, a pity man died. We cannot, we cannot allow that treason us we mad. We must, I must show them now. We don't need to lie. We haven't, we haven't a doubt that we're in the right. If you don't look out, are you'll suffer their right. The heroes, the heroes return, and the royalty attend, while the angels learn never The The The pain soon comes when the crisis is The media and opposes The heroes return and the riots attend while the learn that the pain never ends, the city angel learn the pain never ends, the heroes return and the attend while the learn that the right side man.